met het NOS-journaal. Minderjarige mbo-scholieren vanaf volgend jaar een deel van hun reiskosten vergoed. Dat hebben provinciale Spraten besloten. Minderjarige mbo'ers krijgen geen OV-studentenkaart. Scholieren die tussen de 12,5 en 60 kilometer van hun school wonen komen voor de vergoeding in aanmerking. De regeling geldt ook voor Limburgse mbo'ers onder de 18 jaar die op scholen in Eindhoven of Nijmegen zitten. De regeling gaat na de kerstvakantie in. De provincie heeft ruim 3 miljoen euro per jaar voor de regeling uitgetrokken. De laatste zoon van Gaddafi die nog in Libië is, Saif al-Islam, is opgepakt. Dat meldt de Arabische tv-zender Al Arabiya. Die baseert zich op een van de strijders van nieuwe bewind die bij de actie betrokken waren. Het bericht is nog niet door een onafhankelijke bron bevestigd. Saif al-Islam rolt als de gedoodverfde opvolger van zijn vader. Vanochtend zei een hoge militaire functionaris van de Nationale Overgangsraad nog dat Saif al-Islam op de vlucht was naar Niger. Dat land heeft al andere familieleden van de Libische ex-leider Gaddafi opgenomen. Zeef al-Islam wordt gezocht door het internationaal strafhof dat hem verdenkt van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De rechtbank in Den Haag heeft vijf Tamils veroordeeld tot celstraffen van twee tot zes jaar. Volgens de rechter hebben de vijf die in Nederland woonden geld ingezameld voor de Tamil-tijgers, ook toen de tijgers op de Europese lijst van terroristische organisaties waren gezet. De verdachten deden dat door illegale loterijen te houden en Tamils in Nederland onder druk te zetten om geld te geven. In totaal zouden de mannen 130 miljoen euro hebben ingezameld. Volgens de rechter is niet bewezen dat de mannen deel uitmaakten van een terroristische organisatie. De Tamil-tijgers op Sri Lanka streden tientallen jaar voor onafhankelijkheid. In 2009 werden ze verslagen door het leger van Sri Lanka. Het weer. Vanavond koelt het snel af met in het binnenland minima rond het vriespunt. Morgen is het opnieuw zonnig en een graad of 11. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 140 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Eemnes en af het Bunschoten 8 kilometer. De A4 daarna richting Amsterdam is dicht tussen het knopen Prins Klausplein en Leidsendam. Althans de hoofdrijbaan is dicht na een aanrijding. Verderop zijn bij door twee reishoken dicht na een aanrijding. Dat zorgt voor 10 kilometer file van het knopen Prins Klausplein. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via de A44. Ook richting Den Haag veel vertraging tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoudendorp 13 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem bij Driebergen 8 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afrit en Dolder 5.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 Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En op weg naar hopelijk voor jou je vrije weekend. 21e jaargang Euro Breakdown, aflevering 42, vandaag 21 oktober. De lijst deze week 24 stijgers, 1 zittenblijver, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Denk dat ook drie platen eruit moeten. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Interview eruit. Jesse G, Nobody's Perfect, ook eruit. En als laatste Ina en Flowrider, de Club Rocker eigen Pitbull Mark Anthony Rain Over Me met 8 plaatsen. De snelste dalen zijn Shakira en Pitbull. Rabiosa zakt in één keer 15 plaatsen. Het langst genoteerd, maar wel het laatst genoteerd waarschijnlijk, want ze zakken naar de laatste plek. zijn Blue 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, alweer 18 weken in de lijst. 21 oktober vinden we ook terug in de geschiedenisboeken. Florence Nightingale die wordt met een stad van 38 verplegers naar de Krimoorlog gestuurd. Dat was in 1854. 1986 pro-Iranese kidnappers zeggen de Amerikaanse schrijver Edward Tracy gevangen te hebben in Libanon. Hij wordt uiteindelijk in augustus 91 weer vrijgelaten. In 2007 eindigt het eh, kampioenschap Formule 1. Het was een spannende strijd. De Finse rijder Kimi Raikkonen. die wordt wereldkampioen door de laatste race te winnen. Hij heeft één punt meer dan de nummer 2 en 3, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.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 Take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around. Before it's gone. say and breaking locks Just trying to find you I've been like a maniac, insomniac Five steps behind you Tell them other girls They can hit the exit check, please Cause I finally found a girl of my dreams Much more than a Grammy award That's how much you mean to me You could be my it girl Baby, you're the shit girl Loving you could be a crime Crazy how we big girl This is it girl Give me 25 Again, I'm dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to. Tell them other guys, they could lose your number. You're done. They don't get another shot, cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you, you be my it, girl. Baby, you're the shit, girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl. Give me 25. hoorde de nummer 15 van deze week in handen van Jason Derulo, It Girl. In de vierde week omhoog van 19 naar 15. Daarvoor nog Coldplay Paradise. In de vijfde week omhoog van 22 naar 16. En duur begonnen we met James Morrison. James Morrison, I Won't Let You Go, ging in de vijfde week omhoog van 23 naar 17. 14 is er voor de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. Zij zak in de 14 e week van 6 naar 14. temperature is super high. If I scream, if I cry, it's only cause I feel chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue zingende Libanees die weer door de eter hier in Zandvoort. Mika, deze week op nummer 12 met LMD. Tijd voor ons om even achterom te kijken. Rio en Miss Sunshine staat nu 10 weken in de lijst, zak van 13 naar nummer 20. LMFAO, Natalia Kills en Champagne Shower gaat in de tiende week weer twee plaatsen omhoog naar nummer 19. Snow Patrol, Call It Out in the Dark van eh, de 12e week zakkend van 10 naar 18. James Morrison, I Won't Let You Go in de vijfde week omhoog van 23 naar 17. Ook vijf weken in de lijst, ook omhoog en dan van 22 naar 16, Coldplay en Paradise. Jason Derulo, It Girl in de vierde week omhoog van 19 naar 15. Roberto Chili Peppers, The Adventure of Dance Mega zakken van 6 naar 14 in hun 14e week. En in de zesde week omhoog van 16 naar 13, David Guetta, Nicky Minaj en Turn Me On. Mika Elemiri dus 7 weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 12. Wil je de lijst nou helemaal nalezen? Dat kan. Hij staat straks gewoon op internet. Vanaf 5 uur www.zfmzandvoort.nl En dan even kijken bij de vrijdag. Dan om 3 uur zie je staan de Euro Breakdown. Klik daarop en dan zie je ze alle 40 netjes onder elkaar staan. Normaal doen we een overzicht tot en met nummer 11. Vandaag ook. Ik wou je alleen even zeggen dat nummer 11 in handen is van Lloyd, Andrew Chidaus, Lil Wayne.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 X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.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 I thought a pussy pussycat had nine lives, man. Uh, at least now. Floyd, Andre en Lil Wayne. Fuck that bitch. Dedicated to my ex. I missed that. In de 11e week dus omhoog van 14 naar nummer 11. Voordat wij de top 10 induiken, eerst even... CFM Westkust, weerbericht. Het blijft vandaag droog. We zijn ook eh, flinke periodes met zon. We trekken ook wel wat wolkenvelden over de regio. Maar dat alles dus eh, bij een temperatuur... Wow, zo rond de 12 graden. Wind uit het zuiden tot zuidwesten, overlandmatig aan zee wel wat krachtiger. Vanavond en de komende nacht zijn er naast die wolkenvelden ook flinke opklaringen. Ook dan blijft het droog en er waait een meest matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of 2 met kans op vorst aan de grond. Morgen krijgen we een prachtige herfstdag met veel zonneschijn. Wind waait dan uit zuidoosten, overlandmatig matig aan zeekrachtig. En temperatuur 12 graden. Zondag is dan wederom prachtig herfweer. Veel zon, het blijft droog en er waait een meest matige zuid- tot zuidoostelijk wind. Temperatuur zondag nog warmer, het wordt dan maximaal 14 graden. Maandag verandert er ook weinig, de zon schijnt weer volop, het blijft droog, er waait een matige aan zeekrachtige zuidoostelijke wind. En ook dan de temperatuur maximaal 14 graden. En dan mogen we toch wel zeggen dat we een goed weekend tegemoet gaan als je nagaat dat we al in het ene laatste weekend van oktober zitten. En dan toch gewoon nog lekker 14 graden. We gaan verder met de hits. nummer 10 heb ik voor je klaarstaan. Calvin Harris en Cleese en Bounce. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies and gentlemen. David Guetta en Sia Titanium. In de achtste week gaan zij nog omhoog van 9 naar nummer 8. David Guetta trouwens gisteren uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld. Dat alles natuurlijk door DJ Mac Top 100. De nummer 6 is een handen van Bruno Mars, Mary You. it's like, let's have a team tour. Playing with this lady is starting out a grief for. Vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to seesaw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a sure, sure winner. Yeah. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper. Hit my heart, skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. Vorige week nog de nummer 8 uit de lijst. Nu door naar nummer 4. Gotcha Gimba. Somebody that I used to know. Zeven weken lang staat ze nu weer in de lijst van Europa. Deze lijst die telt één zittenblijver. En die blijven die heet Rihanna. Haar single Man Down. Ondertussen alweer 12 weken in de lijst van Europa. Zij blijft zitten op nummer, nummer 3. Zometeen voor jou dus nog de nummer 2 en de nummer 1. En met één 1 denk blijven betekent dat ze wel een nieuwe nummer 1 hebben. wie dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Eerst dus Rihanna. I didn't mean to end this life, I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm Cause I didn't mean to hurt him Could have been somebody's son And I took his heart when I pulled out that gun Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum Man down have hurt him Could have been somebody's son And I took his heart when I pulled out that gun Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum Man down, mama, mama, mama I just shut a man down in Central Station Whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me. Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom? And in a nigga, in a nigga life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. ram, pop, pop, ram, pop, pop, ram, pop, pop, Me say one man down, oh me say ram, pop, pop, ram, pop, pop, ram, pop, pop, When me went downtown. Cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord of mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can not see me now, see me now. Oh, mama, mama, mama, I just shut a man down in St. Station. In front 12 week blijft Rihanna staan op nummer 3 met haar Man Down. Daarvoor Gotcha Camera Somebody That I Used To Know op nummer 4. Vorige week stond hij nog bovenaan. James Morrison, Slave To The Music. Eén week heeft hij daar gestaan. Nu zakt hij alweer naar nummer 2. We kunnen hem niet helemaal draaien, want het nieuws komt er ook aan. En de nummer 1 wil ik ook nog voor je draaien.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 Brooke Fraser, Something in the Water. Zeven weken lang heeft ze erover gedaan om eh, daar te komen. James Morrison dus na één week alweer zakkend naar 2. Rihanna blijft staan op 3. Gotcha Kimbra, Somebody That I Used To Know omhoog naar 4. En Only skips a Beat op nummer 5. De lijst staat straks weer op internet. www.cfmzandvoort.nl Daar kan je hem helemaal nalezen. Volgende week heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je. Dan ook weer rond een uur of drie.